Mark met het NOS Journaal. Verzekeraars sporen steeds meer fraude op. Vorig jaar gebeurde dat bijna 13.000 keer. Zo'n 1400 keer meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de verzekeraars. In totaal is vorig jaar voor 82 miljoen euro aan fraude ontdekt. De oplichting gebeurt het meest bij verzekeringen voor de auto, inboedel en aansprakelijkheid. Fraudeurs geven bijvoorbeeld een zoekgeraakte laptop op als gestolen... of zetten een aanrijding in scène. Koerdische strijders hebben de bufferzone op de grens van Syrië en Turkije verlaten, meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat baseert zich op informatie van de VS. Volgens het Turkse leger is er vanwege de terugtrekking nu geen aanleiding om het offensief in Noord-Syrië uit te breiden. Turkije en Rusland spraken gisteren af dat ze samen gaan patrouilleren in het grensgebied en dat de Koerdische strijders zich moeten terugtrekken. De Amerikaanse president Trump wordt van steeds meer kanten beschuldigd... van het onder druk zetten van de Oekraïense president. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne heeft nu verklaard... dat Trump een belangrijk hulppakket voor Oekraïne tegenhield... om zo een onderzoek af te dwingen naar zijn democratische rivalen. Eerder zeiden twee klokkenluiders dat al. De Amerikaanse ambassadeur deed zijn uitspraken... voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden... als onderdeel van de afzettingsprocedure tegen Trump. In de Champions League heeft Paris Saint-Germain ook zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Tegen Club Brugge werd het 5-0, onder meer door een hattrick van Mbappé. Real Madrid won in dezelfde groep voor het eerste Champions League seizoen... met 1-0 van Galatasaray. Vanavond speelt Ajax thuis tegen Chelsea. De andere wedstrijd in de groep is Lille tegen Valencia. Het weer, het is vrijwel overal droog bij een graad of 6. In het binnenland kans op mist die lang kan blijven hangen. In de loop van de dag meer zon... Bij een oostenwind wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.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 Won't you give me that step by step? I. Oh, you make it sound so pretty, even when it's not. Didn't choose, but it's the only one we've got. And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. If someday we'll face the music, God, to be human, but I've got you, you, you, you, and you got me, me, me, too. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against world. You can count on me, you know I'd have your back. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. God, it hurts to be human. You could spend a day in my shoes. Your mind would change if you knew what I've gone through.